en wordt er nauwelijks opgespoord. Daardoor hebben drugscriminelen vrij spel, zeggen de onderzoekers. Grapperhaus vindt het een goede aanleiding om het kabinet, de Kamer en de stad Amsterdam... nog eens te wijzen op de urgentie van het probleem. Het Britse pond heeft een duikeling gemaakt na de aankondiging van de Britse regering om het parlement buitenspel te zetten in de aanloop naar de brexit. De Britse oppositie is woedend over het plan. Ze zien daarin een poging om de no-deal brexit er doorheen te duwen zonder dat het parlement zich erover mag uitspreken. De voorzitter van het Lagerhuis spreekt van een grondwettelijke schande. Ook in kerkelijke kringen is onrust ontstaan. 25 Britse bisschoppen hebben in een open brief hun zorgen geuit over de no-deal brexit omdat die vooral de economisch zwakkeren zou treffen. Een man van 30 uit Culemborg is overleden na een mishandeling afgelopen weekend. Er is ook een 27-jarige verdachte aangehouden. Hij hoorde bij dezelfde vriendengroep als het slachtoffer. De twee kregen ruzie in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer raakte bewusteloos na klappen tegen zijn hoofd... en overleed een dag later in het ziekenhuis. De man die werd opgepakt is inmiddels vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. De burgemeester van Culemborg noemt het een vreselijke gebeurtenis. Bij onrust in West-Papua hebben ordentroepen zes betogers doodgeschoten. De betogers demonstreerden bij een overheidsgebouw tegen de Indonesische overheid. Die beschuldigden ze van discriminatie van de oorspronkelijke inwoners van de provincie. Vorige week werden bij protesten tientallen studenten uit West-Papua opgepakt in Jakarta. Het weer van tijd tot tijd zon. In het oosten plaatselijk een onweersbui. Het is 25 tot 32 graden. Vanavond en vannacht van het zuidwesten uit regen- en onweersbuien. Morgen veel zon, nog een enkele bui. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files op de A1 richting Amersfoort bij Muiden 6 kilometer. Op de A4 richting Den Haag staat na een ongeluk bij Zoeterwoude Rijndijk inmiddels 13 kilometer file.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 Show me what funny, leave me in stitches, honey. I come in, I pull the switches. Now I relieve his grasp and he itches. I'm not the man, but I wear the britches. So pitch your love and lie to the ditches.